fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de afgelopen dagen de hulp van China gevraagd... om Noord-Koreaanse cyberaanvallen te voorkomen. Heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gezegd tegen de New York Times. China is nodig voor zo'n blokkade... omdat bijna alle Noord-Koreaanse communicatie via Chinese netwerken loopt. China heeft nog niet op het Amerikaanse verzoek gereageerd. Voor de FBI staat vast dat Noord-Korea Sony heeft gehackt om te voorkomen dat de film die interview in roulatie ging. Die gaat over een aanslag op de Noord-Koreaanse Noord leider Kim Jong-un. Minister Koenders is aangekomen in Noord-Irak. Hij bespreekt daar met de autoriteiten de missie tegen IS. Nederland levert militairen die de Koerdische strijders in Noord-Irak gaan trainen. De eerste Nederlandse militairen zijn al aangekomen in het gebied. Zij bereiden de trainingsmissie voor. Het is de bedoeling dat uiteindelijk 130 Nederlanders meedoen aan de anti-IS-missie. Minister Koenders en zijn defensiecollega Hennis zeiden eerder al dat de militairen niet zelf gaan vechten tegen IS. Het centrum van Antwerpen is vandaag hermetisch afgesloten voor particulier autoverkeer. Gisteren was het zo druk dat het verkeer in en rond het centrum muurvast zat. Naast Belgen waren er vele tienduizenden Nederlanders gekomen om te winkelen. Het winkelpubliek wordt aangeraden de bus of de tram te nemen om naar het centrum te komen. Oud-wereldkampioen dammen Ton Zijbrands, heeft het wereldrecord blind simultaan dammen gebroken. Zijbrands was vrijdagochtend begonnen aan de poging. 48 uur later had hij het record verbroken. Bij blind simultaan dammen speelt iemand tegen meerdere kandidaten. De uitdager ziet de speelborden en zijn tegenstanders niet. Elke zet en daarmee elke partij wordt volledig uit het hoofd gespeeld. Zijbrands speelde tegen 32 ervaren dammers en wist het record te breken zonder een minuut slaap. Het weer bewolkt maar droog. In de middag en avond valt er soms motregen.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt! ZFM. Serious request. Hands of our girls.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 een heel spetterend begin van het nieuwe jaar wat heb ik vanmorgen allemaal voor u in petto? Nou, we zijn maar eens begonnen met een, uh, met een vrolijk liedje van de Dutch Swing Colors Band. We wish you a Merry Christmas. Nou, die wens heb ik net uh, kracht bijgezet. En, eh, ik heb heerlijke muziek voor u meegebracht. Af en toe een klein uitstapje buiten de jazz. Alhoewel, jazz is eigenlijk geïmproviseerde muziek. Hè. Het heeft niet alleen maar met koperwerk te maken, zoals dat heet. de blazerspartijen. Het heeft te maken met het improviseren op je instrument... En op wat voor manier, of met je stem ook, dat kan ook. Op wat voor manier je dat ook doet, eh, als het maar zwingt en als het maar lekker klinkt. En eh, ik hoop dat ik vanmorgen weer eh, een goede smaak heb betracht... als het gaat om de muziek die ik voor u uitgekozen heb. Een onbekend talent... Maar als je nou het gevoel hebt, je kijkt naar je meisje... dat je de koffie even moet laten staan en haar een knuffel wil geven... That's amore. some more. liefde nou eigenlijk precies inhoudt. <laughs> Lekker bakje koffie nemen mensen hoor. Want eh, eh, ja, je bent net op misschien. Je bent een beetje uitgeslapen en zo. Als de kinderen je daar tenminste de gelegenheid voor geven. Want sommige kinderen die staan al om, eh, om half zeven. of vroeger zelfs naast je bed. Om te vertellen dat ze wakker zijn. En dan moet je eruit. En dan, maar goed, dat maakt niet uit. Het wordt vanzelf tien uur. En dan kunt u genieten van twee uur heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. In dit geval ZFM Jazz. U komt niet zo vaak meer langs in de studio eigenlijk. You don't get around much anymore. En dat wordt bezongen eh, door Shelby Lynn. Mag je zo binnenlopen in de studio hoor. Gezellig, ik heb een eh, kerstboom staan en zo. Mag u eh, gezellig bij mijn koffie komen drinken. En een beetje meepraten op de radio over alle dingen die de komende weken staan te gebeuren. Alle feestdagen en zo. En lekker eten en familie-aangelegenheden. Oh, daar valt zoveel te vertellen over kerst. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about. Don't different without veelzijdig artiesten Shelby Lynn. Niet alleen in de jazzmuziek, maar ook eh, op countrygebieden. Dat heeft u er misschien een klein beetje in eh, terug kunnen horen. Omdat het toch best ook wel een beetje country sfeertje heeft. Eh, een dame die van allerlei repertoire zingt. Onder andere ook heeft ze een album gecoverd van Dusty Springfield. al die mooie liedjes van... Son of a Man. En, nou ja, al die voorbeelden die ik zou kunnen noemen als het gaat om Dusty Springfield... heeft zij op een hele aparte manier op de plaat gezet. Daar ga ik eh, nu niet van draaien, want eh, dat, eh, dat is toch wel erg afwijkend van wat jazzmuziek moet betekenen. Ik schiet nu de kanonkogel binnen bij u, luisteraars, in de, in de kamer gewoon. Dan bent u meteen goed wakker. Dat doe ik met Cannonball Adderley. Cannonball. een eh, gelijkwaardige titel, ja. Ik heb eh, zojuist een nummer gedraaid, That's More. Eh, en dan vraagt u zich misschien af, wie, was die meneer nou die dat zong? Nou, dat was een voor mij nieuwe sterk aan het firmament... namelijk Brian Olander. Brian Olander, onthoud die naam. De cd heet ook That's More. Meneer met een prachtige stem, een beetje groener geluid. Ik kwam erachter toen ik bij mijn zoon Sven in de auto zat. En die draaide die, die cd. En eh, ja, allemaal heerlijke, uh, heerlijke muziek eigenlijk. En ook best een beetje jazzy. Hij heeft bijvoorbeeld het nummer It Must Be Love van... hoe heet die meneer ook weer? Nou, kom ik zo op. Maar in ieder geval, It Must Be Love, dat, dat liedje... Olabi Cifre, daar heb ik het over. Die heeft ooit dat nummer uitgebracht. En meneer Brian Olener heeft dat een beetje in een jazzy versie ook op, de, op de cd gezet. En daar ga ik u gewoon van mee laten genieten. Hij heeft meer mooie nummers op die cd staan... En wie weet eh, de komende eh, anderhalf uur nog, eh, heb ik, ruim anderhalf uur... kan ik daar nog wat voor u van draaien. Nou, geniet eerst maar eens mee van It Must Be Love. Het moet liefde zijn. Oorspronkelijk dus bekend van meneer Labi Siefre. Dit keer Brian's Olender, zo heet hij. We hebben er een groener bij, mensen. miss you half as much as I do. I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. lekker muziek hoor. Brian's Olander was dat met It Must Be Love. Ik zei het al, we hebben er een groener bij. En ik kwam erachter toen ik eh, dus met zo'n Sven in de auto zat en die draaide dat. En, eh, ik heb eh, toch nog een leuke mededeling als het gaat om mijn zoon. Daar ben ik natuurlijk apen trots op. En ik kan natuurlijk ook niet onthouden. Hij heeft een, nummer geschreven samen met Jennifer Lopez, songwriter Michael Garvin. En, dankzij Hollands Talent waar Sven aan meedeed heeft Michael Garvin eh, hem benaderd. En hebben ze samen een nummer geschreven... wat gaat over de wereldvrede. Nou, zo rond de kerst en wereldvrede, wat is dan... Eh, eh, belangrijker om daar ook eens goed bij na te denken. doen de mensen vaak rond de kerst. Zouden ze het hele jaar moeten doen. En weet, de hele wereld staat eigenlijk een beetje in brand. Overal is wel, uh, wel narigheid op de wereld. Zelfs in Nederland. Als het gaat om, ja, nou ja, u weet het allemaal. U volgt het nieuws allemaal, dus u weet het allemaal. Ik hoef er niet over uit te wijden. Maar met name kinderen heel eh, eh, all over the world, zeg maar, die hebben eh, te lijden onder al die uh, vreselijke toestanden met oorlog. En Sven heeft daar een nummer over geschreven, samen met die Michael Garvin, dus de, de songwriter van Jennifer Lopez, die in Amerika meer als twintig nummer één hits op zijn naam heeft staan. Dus we hopen natuurlijk dat eh, dit nummer ook een klein beetje eh, eh, zal bijdragen in de carrière van mijn zoon. En ik ga met trots het nummer voor u draaien. Het, is misschien een zijstap als het gaat om jazzmuziek. Maar het is te mooi om het u te onthouden. Zwenduif Duif met de titel. <laughs> Duif, nou weet je niet eens de titel van het nummer van je eigen zoon.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 can't we disagree without war? ja, ondanks het feit eh, dat we het eh, af en toe niet met elkaar eens zijn, disagree. Ehm, waarom kunnen we dan niet gewoon, ondanks eh, dat meningsverschil, het met elkaar eens worden zonder oorlog? Dat is een beetje de strekking van het nummer Calling for Peace van Sven Duif. Silent Night wordt ook tegenwoordig gebracht door Jimmy Smith. We kennen hem natuurlijk als Jesse Hammond organist. We gaan ervan genieten. Jimmy Smith met Silent Night. Ja, toch mooi om te horen dat er altijd nog mensen zijn... die nog beter orgel spelen <laughs> dan, ik zelf. Nee hoor, gekheid op een stokje luisteraars. Ik speel geen noodorgel. Sterker nog, ik kan eh, helemaal geen, eh, geen klavieren bespelen. Ja, ik kan er wel een beetje op, eh, op drukken op die toetjes. Op die bruine en op die witte. Hè? Nou, zwarte en witte. Komt ook wel geluid uit, maar daar blijft het dan ook bij. <laughs> September is nog niet zo lang geleden. en toen regende het. Dat weet ik nog. In september regende het af en toe. Ja, doet het elke maand wel een beetje. Eh, maar toen extreem. En eh, eh, nu in december ook ja, grauw. En we hopen allemaal nog een beetje op een witte kerst. Toch wel gezellig, hè? Als je de eerste kerstdag s ochtends vroeg dat de gordijnen open doet, alles is wit. Maar voorlopig zullen we het net als in september met regen moeten doen. En ja, Annie Lennox, die heeft ons verrast met een prachtig nummer over september in the rain. Nou, Annie, doe je best, meid. Je kunt er meteen even een beetje bij komen met een bakje koffie en zo. Eh, op de vroege zondagmorgen. Bij ZFM Zandvoort. ZFM Jazz. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September. just like a dying ember that September bedankt eh, Annie Lennox, bekend van de Eurythmics... met een eh, jazzy uitvoering van eh, September in the Rain. even kijken, het Gekko. Nou, we zijn niet gek hoor, maar Gekko wordt dan geschreven met G-E. Cornelis Karel Otto, het Gekko Jazz Projects met een bijzondere kerstmiskaart. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat uitwerken voor het Gekko Jazz Quartet. Kerstkaart heeft u vermoedelijk nog nooit gehad, luisteraars. Het Gecko Jazz Project met die... Eh, met een bijzondere kerstkaart. Dat is de titel eigenlijk, eh, de Christmas Card. En eh, dit is opgenomen in 2005 alweer. Dat is alweer ja, negen jaar geleden, zeg maar. Retro Jazz heet het, het nummer wat ik zojuist draaide van... Ehm, wie was dat ook weer? Twee, twee nummers geleden. Nou, ik ben nog niet helemaal wakker op de zondagochtend. Maar in ieder geval, eh, retro jazz is ook een hele bijzondere manier van eh, jazz maken. En er zijn eh, diverse wereldwijde artiesten die zich daaraan gewaagd hebben. En daar ga ik straks nog een, een, paar dingen van draaien. Maar eerst wil ik u laten genieten van iemand die dankzij zijn twee voortanden die hij miste... niet in staat was om een gelukkig kerstfeest te wensen. En dan denkt eh, iemand die zijn twee voortanden, erop de nee, die had dat spleetje tussen zijn voortanden, dat was heel wat anders.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 en daardoor eh, slecht in staat was om een vrolijk kerstfeest toe te wensen. Nou, Greetje Kouwveld, die heb al haar tandjes nog. En, nou, dan nou weet ik niet of het dat haar eigen tandjes zijn... of dat ze ook een protheses heeft of een gebit. In ieder geval zingt ze nog prachtig. En het bewees ze nog maar eens om hier naar Zandvoort toe te komen in de krocht... waar dankzij Erik Timmerman natuurlijk Erik Timmermans, moet ik zeggen. Natuurlijk eh, eh, ehm, ja, regelmatig prachtige jazzconcerten worden georganiseerd... die ook eh, druk worden bezocht door allerlei mensen... die liefhebber zijn van jazzmuziek. Greetje, altijd nog goed bij stem, zong onder meer Chicago. traveling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they the things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. bottom darling, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Chicago. Greetje Kouwveld was dat. Santa Claus is coming to town. Ook naar Zandvoort, mensen. Eh, Miss Kate Kelly was dat met eh, Santa Claus is Coming to Town. Eh, de Pink Panther. Die komt misschien ook wel eens antwoord. Dit is het orkest van Henry Mancini. Nou, we kennen hem natuurlijk allemaal uit de film met Peter Sellers. roze panter die zomaar de studio van van Zandvoort binnenwandelt, luisteraars. Dane Clark, een eh, man waar ik eh, de eer heb eh, gehad om mee te mogen muziceren. in Dane the Dukes of Soul, waar ik een paar keer mocht invallen. tijdens nou, er zijn optredens met natuurlijk soulmuziek. ik ben trots dat ik dat heb mogen doen. Ik ben een bewonderaar van Dane, want hij heeft een prachtige stem. Maar natuurlijk ook van zijn zoon Alain Clark. En ze hebben samen een kerstliedje opgenomen. En dat is best wel swingend. Het past best wel in een jazzprogramma.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 zijn die kleine tikjes die je op de snaartrommel hoort. Ja, vanaf deze kant eh, wens ik natuurlijk Dane Clark en, uh, en Ellen. Ellen Clark, eh, duo wat een grote hit had met Father and Friend natuurlijk. wonen in Zandvoort, althans Dane woont nog in Zandvoort. Alleen eh, in Amsterdam heb ik begrepen. Ik wens haar heel veel succes. En, eh, en dat ze volop mogen genieten ook van, eh, van de kerstdagen. Deen, jongen, het ga je goed. Um, Michael Bublé. Daar sluit ik het eerste uur mee af, luisteraars.